Ariel Hageman met het NOS Journaal. Onder Nederlandse militairen heerst veel onrust over de komende bezuinigingen van 1 miljard euro op defensie. Komende vrijdag hakt het kabinet over die bezuinigingen de knoop door. Maar veel militairen merken nu al dat er wat aan de hand is, blijkt uit een rondgang van de NOS. Oefeningen zijn er nauwelijks meer, elk dubbeltje wordt omgedraaid en kortlopende contracten worden niet verlengd. Militairen klagen over het weggooien van kennis en ervaring en over achterstallig onderhoud van gebouwen en voertuigen. Het beeld dat de militairen schetsen klopt, zegt het ministerie van Defensie. In Amerika is de oud-politica Geraldine Ferraro overleden. De Democraten was in 1984 de eerste vrouwelijke vicepresidentskandidaat naast Walter Mondale. De verkiezingen werden in dat jaar gewonnen door de republikein Ronald Reagan. Toch was Ferraro tevreden, omdat er door haar kandidaatstelling veel aandacht kwam voor vrouwen aan de top. Het duurde tot 2008 voordat er opnieuw een vrouwelijke vicepresidentskandidaat was. Dat was Sarah Palin. Ferraro werkte na haar nederlaag onder meer als advocaat voor vrouwen die waren mishandeld tijdens de Balkanoorlog. Bill Clinton benoemde haar tot ambassadeur bij het Mensenrechtencomité van de VN. Geraldine Ferraro is 75 jaar geworden. De traditionele roeiwedstrijd tussen universiteitsteams van Oxford en Cambridge is dit jaar gewonnen door Oxford. Het was de 157ste keer dat de wedstrijd op de Thames werd gehouden. Door de overwinning liep Oxford iets in op de aartsrivaal. De stand is nu 80-76 in het voordeel van Cambridge. Voor het eerst in jaren deed er geen Nederlander mee. De afgelopen twee jaar roeide Sjoerd Hamburger mee voor Oxford. In 2002 deed Gerrit-Jan Eggekamp als eerste Nederlander mee aan de wedstrijd, ook voor Oxford.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 Iedere vrijdag hoor je hem hier op CFM. Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben, zaterdag krijg je van mij de herkansing dan tussen 7 en 9 in de avond. Dan hoor je weer deze lijst voorbij komen. Deze lijst met 17 stijgers, 1 zittenblijver, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen deze week eh, Robbie Williams, Carrie Barlow met Shame en ook Katy Perry Firework snel stijgen hoorden we even voor het nieuws Adele Zet Fire to the Rain, 13 plaatsen. De snelste daler is Hold It Against Me van Britney Spears. Zij zakt 9 plaatsen. Langs genoteerd met alweer 17 weken. Dat zijn de Black Eyed Peas en The Time. Kijken wij nou even in de geschiedenisboeken van 18 maart. Dan komen we een verjaardag tegen, want in 1900 is het AFC Ajax de professionele voetbalclub uit Amsterdam. Die wordt opgericht. In 1967 de Libische tanker Trojan Cannon die loopt ten zuiden van Engeland op de rotsen. Wat leidt tot een grote milieuramp. De eerste grote olievervuiling op zee. Ook op 18 maart in Egypte wordt het 4400ste jaar oude mummie gevonden.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 Yeah, yeah. lights Jesse G en B.O.B. Eh, en hun price tag staan al ondertussen 5 weken in de lijst. Gaan omhoog van 21 naar nummer 14. En daarvoor op 19 uh, eh, Katy Perry, Kanye West en E.T. Een price tag doet mij meteen weer denken aan uh, Diddy Dirty Money. Diddy Dirty Money, ja dat gaat ook over geld namelijk, Diddy Dirty Money. Coming Home heet hun singles. zij staan 8 weken in de lijst en zij blijven deze week zitten op nummer 13. I'm coming home, I'm coming wash away all the pain of yesterday.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 a better man. Don't stop. Man. Thank you, Lord. I'm Thank you, Lord. I'm coming home. Tell the world i I'm coming home. Let the rain wash away. Feel so good. coming home Goedemiddag, je radio staat op CFM Zandvoort en dan hoorde je Rihanna door jouw speakers met SNM. Vijf weken lang staat zij in de lijst van Europa. Van 19 ging zij omhoog naar nummer 11. kijken wij eens even achterom, vinden we Nelly en eh, Kelly Rowland met Gone op nummer 20. Eh, nummer 19 is er voor Katy Perry en Kanye West en Heat. B.O.B. Don't Let Me Fall staat 11 weken in, de lijst. Zak van 14 naar 18. Van 10 zakken naar 17 in de 10e week. Pink and Fucking Perfect. Britney Spears, Hold It Against Me staat 10 weken in de lijst. Zakt bijna ook 10 plaatsen. Ze houdt er bij 9 van 7 naar 16. Van 8 zakken naar 15 in de 14e week. Adela en Rolling in the Deep. Jesse G en B.O.B. en The Price Tag staat 5 weken in de lijst van 21 omhoog naar 14. Net zo 13 als vorige week Diddy Dirty Money en Coming Home 8 weken in de lijst. Alicia Dixon en Jay Sean, Every Little Part of Me staan nu 6 weken in de lijst. Gaat van 16 omhoog naar 12. En Rihanna die ging van 19 omhoog naar 11 en deed dat in haar 5 week met SNN. We gaan de top 10 in. We doen dat met de nummer 10 en die is van Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. Staat over 7 weken in de lijst eh, is goed op weg, want vorige week nog op 15. Deze week vinden we hem weer op nummer 10. Zometeen voor jou Animal. En eh, die is van de Neon Trees. En die vinden we op nummer 8. Dit Chris Brown. Acht weken in de lijst deze week omhoog van 11 naar die nummer 8 toe. ZFM, Westkust, weerbericht. Ondertussen is het eh, gestopt met regen, althans hier voor de studio. Het komt, ja, mis het nog wel een beetje. Er komt nog steeds wel wat water naar beneden. Maar vanavond en de komende nacht, dan klaart het geleidelijk wel weer wat op. Er is kans op nevel en mist en een temperatuur die daalt. En dat alles doet hij naar waardes tot eh, iets boven het vriespunt. Morgen weer een prachtige lentedag. Veel zonneschijn blijft droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige matige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Zaterdagavond, zondagnacht ook weer vrij helder en bij een eh, zwakke zuidwestelijke wind daalt de temperatuur opnieuw naar waarde rond het vriespunt. Zondag dan uh, ja, wel wat wolkenvelden, maar ook flinke periodes met zon. Het blijft droog en er waait een eh, zwakke zuidwestelijke wind. De temperatuur zondag zal stijgen naar maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Iverlingen van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor de Laren staat er 7 kilometer. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor knoop het Oude Rijn 9 kilometer. De A4 Amsterdam richting Delft tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de linkerrijstrook dicht. En dat komt door een ongeluk. De A27 Gorkum richting Almere tussen Houten en Beeldhoven 9. En tot slot de A28. Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Leusden 8 kilometer.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 Take That. Al negen weken lang staan zij in de lijst met, van Europa met De eh, Vlot. Vorige week stonden ze toevallig ook op 9. Deze week gaan ze drie plaatsen verder omhoog en staan ze op 6. Werpen wij een blik op de enige echte Nederlandse top 40. Daar vijf nieuwe binnenkomers. Op 39 So Far Gone van James Blunt. 37 is voor Ellen Clark en Foxy Lady. Jennifer Lopez samen met Pitbull komt binnen op 30 On The Floor. Don Farden, I'm Alive, komt binnen op 29. En Anouk komt binnen op 24 en zij doet dat met de Killer Bee. Nummer 10 is dezelfde als vorige week, Tiger Cruise en Higher. Neon Trees Animal vinden we weer op nummer 9. Rihanna SNM gaat van 11 omhoog naar 8. En de top 7 is net zo eh, als vorige week. Usher met More op 7. Rihanna Davigetta, Who's the Chick op 6. Martin Solveig, Hello op 5. Lady Gaga, Born This Way op 4. Grenade Bruno Mars op 3. Nummer 2, Adela Set Fire to the Rain. En nummer 1, Adela Rolling in the Deep. Al 6 weken lang achter elkaar op die hoogste tree van de Nederlandse top 40. Deze Adela. In Europa doet ze dus ietsjes minder als we alle landen bij elkaar tellen, maar dan 13 plaatsen winst met Set Fire to the Rain. Dan ben je toch wel weer goed op weg. De top 5 van Europa beginnen we met de nummer 5. Zak het van 3 naar 5. 10 weken in de lijst. Enrique Iglesias. Hij kreeg een beetje hulp van Ludacris. En de single Tonight, I'm Fucking You op nummer 5. I know you want me. tijd moeten we Ricky Iglesias toch een beetje stoppen met zijn eh, Tonight. En dan gaan we gewoon lekker verder met de nummer 4 in handen van uh, Robbie Williams. Zeven weken nu in de lijst van 5 omhoog naar 4. Hard en I. was ook onverbiddelijk voor Robbie Williams en Hard and I. Ondertussen namelijk alweer 11 eh, minuten voor 5 uur. En ik heb de top 3 nog te gaan.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 Deze week moeten ze genoegen nemen met de nummer 2 positie. In de tiende week zakken ze één plek. Milk and Sugar. En een beetje hulp dus van Fire Condi als een nanana na na na. Daarvoor Lady Gaga Born This Way.